12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse politie heeft anderhalf jaar lang... de Mexicaanse drugsbaron El Chapo Guzman afgeluisterd. Die informatie werd gedeeld met de FBI, meldt de Volkskrant. Door de afluisteroperatie hoorde de Amerikaanse federale politie... voor het eerst in jaren de stem van El Chapo. Een van de grootste drugsbazen ooit. Ook leverde de TAPS een compleet beeld op van het Sinaloa-kartel... dat door de Mexicaan werd geleid. In Eindhoven is een autobedrijf door brand verwoest. Vorige week was er ook al brand. Toen brandde een auto buiten het bedrijf uit. Ook nu begon de brand in een auto buiten... maar ging vervolgens het hele bedrijf in vlammen op. Bij de brand kwam veel rook vrij. In de buurt werd een NL-alert verspreid. Omwonenden kregen het advies om uit de rook te blijven. Tegen de leider van motoclub Satudara in Geleen... eist de officier van justitie 13 jaar gevangenisstraf. Hij wordt onder meer verdacht van witwassen, afpersing... en lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens het OM maakte hij luxe reisjes en reed hij in dure auto's... terwijl hij officieel van een uitkering leefde. De kopman van Satudara werd een jaar geleden opgepakt. Hij zat al eerder in de cel voor het doodschieten van een kastelein in 1997... en het doodslaan van een cafébezoeker in 2008. En het stormachtige weer van vandaag heeft minder schade veroorzaakt dan verwacht. In Almelo lag het treinverkeer even stil door een omgewaaide boom op de bovenleiding. Op Ameland spoelde een oude boorlocatie van de NAM weg door de harde wind. Rijkswaterstaat hield de zeecontainers in de gaten... die vorige week overboord sloegen van het vrachtschip MSC Zoe. Het zijn er 291, tien meer dan eerder werd gedacht. Er werd rekening gehouden met veel aangespoelde spullen uit de containers... maar dat viel mee. Rijkswaterstaat heeft inmiddels plannen gemaakt... voor de berging van de zeecontainers. En dan het weer.